Levi van Eck met het NOS-journaal. In Bangladesh zijn zeker zes mensen om het leven gekomen bij een brand in een zuurstoffabriek. De brand ontstond na een explosie die op zo'n twee kilometer rond de fabriek hoorbaar was. Hulpverleners zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Mogelijk zal het dodental nog verder stijgen. De precieze oorzaak van de ontploffing in de fabriek in Bangladesh is nog onduidelijk. Een man die afgelopen avond in Noordwijkerhout overlast veroorzaakte... is aangehouden voor verboden wapenbezit. In zijn huis is explosief materiaal gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt of er ook daadwerkelijk explosieven in de woning liggen. Vanwege het onderzoek zijn meerdere huizen in de straat in Noordwijkerhout ontruimd. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA e kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran... dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkt om kernwapens te maken. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze zei dat bij de oprichting van een nieuwe organisatie... voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens von der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne... onuitsprekelijk lijden veroorzaakt. Ze verwees naar het bloedbad in Butsja... waar een Russische eenheid in één straat tientallen mensen vermoordde. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt een bui.